Ongeveer 20 hulpbehoevende inwoners zijn geëvacueerd. Als het water verder stijgt kunnen hulpdiensten de dorpen mogelijk niet meer bereiken. Het water in de Maas is gisteravond sterker gestegen dan werd verwacht. Maar grote problemen zoals in 1993 en 95 worden in Zuid-Limburg niet verwacht. Of het hoogste pijl is bereikt is nog onduidelijk. Minister Opstelten heeft een gesprek gehad met korpschef Welten over diens uitspraken over een boerkaverbod. In een interview zei Welten dat de Amsterdamse politie geen vrouwen met een boerka zal arresteren, maar de betrokkenen er wel op zal aanspreken. Over de inhoud en de toon van het gesprek tussen Opstelten en Welten is niets bekendgemaakt. Het Witte Huis is blij met het plan van de Nederlandse regering voor een trainingsmissie in Afghanistan. Wij verwelkomen de bereidheid om betrokken te blijven bij de internationale inzet in Afghanistan, staat in een verklaring van de regering Obama. Het kabinet wil 545 man naar Kunduz in Noord-Afghanistan sturen, deels politiemensen, deels militairen. Het Louvre in Parijs zoekt Nederlandse sponsors voor de aankoop van een onbekend werk van Frans Hals. Het portret van een onbekende man is getaxeerd op 5 miljoen euro. De Franse autoriteiten hebben het een beschermde status gegeven, waardoor het Louvre de kans krijgt het aan te kopen. Voor 5 april moet het sponsorgeld er zijn, anders komt het werk op de particuliere markt terecht. De West-Duitse geheime dienst wisselde in 1952 dat de eh, nazi-bul Adolf Eichmann zich schuilhield in Argentinië. Daar staan documenten die de Duitse krant Bild heeft ingezien. Eichmann werd in, 1990, eh, in 1960 opgespoord en ontvoerd door de Israëlische geheime dienst. Hij werd in Israël berecht en ter dood veroordeeld voor de sleutelrol die hij speelde bij de moord op 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.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 Kijk je ogen uit in onze